Truck die zondag drie mensen doodreed in Haaksbergen komt vrij. Hij blijft wel voor in de vergunningsaanvraag voor zondag wel degelijk concreet stond dat er een monstertruck zou rijden. De burgemeester zegt dat hij dat zelf niet wist. Bij een winkelcentrum in Kerkrade zijn zes mensen, onder wie een kind, gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. De politie weet alleen dat er een auto, een scooter en mogelijk enkele voetgangers bij het ongeluk betrokken waren. Bij het ongeluk is ook de gevel van een leegstaande winkel geraakt. Het pand wordt gestut wegens instortingsgevaar. Drie van de zes gewonden in Kerkrade zijn er slecht aan toe. In de Syrische stad Homs zijn bij een dubbele aanslag op een school 39 mensen omgekomen, onder wie 30 kinderen. De school staat in een wijk waar veel Alewieten wonen, een groep waartoe ook president Assad behoort. Toen de school uitging werd een auto tot ontploffing gebracht en een paar minuten later blies een zelfmoordterrorist zichzelf op. De boetes die toezichthouders AFM en de Nederlandse Bank uitdelen aan bijvoorbeeld banken en verzekeraars moeten in de schatkist terechtkomen. Dat vinden onder meer PvdA, PVV en SP. De partijen willen zo voorkomen dat de toezichthouders onnodig boetes gaan opleggen. Minister Dijsselbloem wil juist dat 2,5 miljoen euro per jaar bij de toezichthouders blijft. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en kan er wat lichte regen vallen. Morgen wolkenvelden met plaatselijk wat lichte regen. In het noordwesten en zuidoosten kan de zon af en toe schijnen. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staat nu 130 kilometer file, dat is normaal voor dit tijdstip. In de Randstad staan de langste files op de A1 Amsterdam-Amersfoort... voor de afrit Bunschoten 5 kilometer. Richting Amsterdam tussen knooppunt het Hoevelaken en Eembrugge 7. Op de A2 Utrecht en Bos tussen knooppunt Del en Stadbommel 6 kilometer. Na een ongeluk is de A4 dicht Den Haag-Amsterdam...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 Ehm, hallo. <laughs> Goed. Ehm, ik eh, ga dit even uitleggen. Ehm, lieve luisteraars van ZFM. Ik, dit wordt echt een klachtenverhaal over de NS weer Ik eh, zat vandaag tot vijf uur op school. Nou, ik wist dat ik dat niet ging redden om dan op tijd hier te zijn. dus ik had tegen mijn docenten gezegd... Eh, beste mevrouw, ik moest iets eerder weg... Want ik moet een radioprogramma maken. ik doe een mediaopleiding, dus daar reageerden ze positief op van... oh, wat leuk dat je radio maakt, bla bla bla, helemaal top. Dus, um, nou ja, goed, ik helemaal rennen naartoe, hier naartoe. En ik zit in die trein richting um, Heemstede Aardehouten. Vanaf daar pak ik dan de bus hier naartoe. Dames en heren, <laughs> je voelt het al aankomen. Ehm, deze trein vertrekt niet. Eerst was het van de machinist probeert een technisch defect te fixen. Alright. En toen was het deze trein rijdt niet. Shit, dacht ik. Ik ren er voor die andere trein. Ehm, naar het eh, Zandvoort station. Nou, helemaal hier naartoe gegaan. Um, dat had ik eerst moeten lopen, a.k.a. rennen. Maar een klasgenoot van mij moest ook naar Zandvoort. En die had zijn fiets hier staan. Dus zegt, nou, spring maar achterop bij mij. Dus ik bij hem achterop. En ehm, uiteindelijk ben ik hier nu twee minuutjes te laat. Ik moet alleen alles nog even opstarten. Dus ik heb ook geen muziek. Dus ik ga gewoon kijken. Liggen hier allemaal cd'tjes? Eh, even kijken. Nou, doe eens wat leuks. <laughs> beste Rob, kan je deze single draaien? Nou, ik ben geen Rob ik ga gewoon voor het eerst sinds maanden de cd-spelers opstarten. Even kijken. Hoppatee. Cd'tje erin. Dames en heren, welkom bij <laughs> deze editie van CFM. Ik weet niet eens meer waar de cd op de mengtafel zit. Ah, daar zit het. Nou, kijk eens, hoppatee, we hebben muziek, mensen. Welkom bij een nieuwe Beachmasters. Ik hoop dat de rest van de uitzending beter gaat dan dit. angst om te bezinken. Neem het als een goede wijn. Laat me van je liefde drinken en er samen op klinken. Dat zal zoveel beter. Amsterdam deze artiesten blij mee Ik heb ook echt geen idee welk liedje ik net gedraaid heb. Dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe editie van ZFM Beachmasters. Dit is ZFM. ZFM. ZFM. 106.9. Beachmasters. ZFM Beachmasters. Stefan Kollaert. suit night. You know I got a pretty young thing by my side. She's gonna call me when she's finished with her hair. And when she's found something sexy to wear. And if she wants to, we can hold each other's hands just that slow. Or she can hit it to the ground and drop it low. I've been waiting all week to get to know on just how to make a move. I just wanna feel your touch. I never wanna way too much while I'm by your side. I just wanna feel your touch, I never wanna give it up. You can never give me way too much while I'm. I feel your aura, jump out at the remote. Getting my flag and saucer. I make you call me daddy, even though you ain't my daughter. Maybe I ain't talking books when I said that I can take you across the borders. I'm young and free. I'm London G. I'm tongue in cheek, so baby give me some tongue and cheek. Slow and steady for me, go on like a jetty for me. And say the word soon as you're ready for me. I'm ready for yeah. it. Hit them all, switch it up perfume Soak into your sweater Say you'll be here soon Sooner the better No option for you saying no I'll run this game Just play a role Follow my lead What you waiting for? Thought it over and decided Tonight is your nothing on. I strut around, I do it big, I shut it down. I wonder if you'd be able to handle me. Mental pictures, no cameras, please with you being Rita Ora hier bij ZFM, het ritme van Zandvoort. Een nieuwe editie van Beachmasters. En daarvoor Shift Key en Touch. Hi, hi. even uithijgen hoor. Ja, het is heel kinderachtig dit. Maar ik, eh, ja, het, is even, het was even vervelend. Ik sta je ook nu helemaal uit te dus ik denk, weet je, ik zet de airco even vol open. Het was ook zo, doordat de trein uitviel waar eh, ik mee in eerste instantie hier naartoe zou gaan... moesten we met z'n allen naar een andere trein deze kant op, richting Haarlem ook. Daar gingen natuurlijk eh, de meeste mensen naartoe. En het was vol in die trein. En ik, ik heb echt een soort van... Op een festivalachtige drukheid heb ik tussen mensen ingestaan. En ik ben niet zo groot, dus ik werd ook een beetje ondergedompeld door al die mensen. Dus ik sta hier te zweten. Dus ik denk, lekker charmant om dit op de radio te vertellen. Dus ik dacht, ik zet hier even de airco aan, want ik heb geen deodorant bij me. Doet die airco het niet? Wat is het zo'n dag, mensen? Is het echt zo'n dag? Nou ja, goed. In ieder geval één tof dingetje. Aankomende zaterdag, dan eh, ga ik namens nou uh, eh, CFM... ga ik naar een 3FM DJ-dag. Eh, zoals je hoort, als je naar het programma luistert, heb ik nog heel veel te leren. En dat eh, hoop ik aankomende zaterdag te gaan doen tijdens die 3FM DJ dag. En volgende week hoor je natuurlijk hier eh, live op de, in deze uitzending daar een verslag van. Waarschijnlijk is het eerste wat ze me gaan leren dat je eigenlijk niet te laat moet komen bij een radioprogramma. Dat dat echt een doodzonde is. Ik ga aan werken, jongens. <laughs> Maaike Aalboter, Michael Prins komen er zo meteen aan. Een full sprite. Ook Nicky Nomero en Anouk Vida on the ground zo meteen hier bij Beachmaster. En hier is Dr. Kugo en Craig Salto. Can't Stop Playing. naar de techniek. Het is... Het, <laughs> God. As you took on Een A Fool's Pride hier bij CFM. En daarvoor hoorde je Dr. Kuga en Cracker Salt ook nog Can't Stop Playing. Ehm, ik kan me altijd herinneren dat vroeger dan ging ik naar de Jamin toe. Dat is zo'n eh, snoepzaak. Daar kan je van die eigen zakken maken, weet je wel. Heb je zo'n schep, dan kan je sowieso je eigen zak maken. En dan weet ik altijd dat, terwijl mijn moeder had dan een eigen zak... en ik had dan een eigen zak, zo waren we dan ook wel weer... want we vonden precies het tegenovergestelde lekker. Maar aan het scheppen, weet je wel. En dan altijd was zij mijn moeder van nog één schepje... en dan deed ik nog één schepje. En dan, als ze niet opletten deed ik nog even zo'n één schepje zo in een ander bakje. En dan was het Ehm, dat dus. En mijn moeder die deed dan altijd zo heel irritant. Daar kon ik als kind, als brave burger die ik was, heel slecht tegen. Die, die nam dan eens zo'n snoepje tijdens het, het pakken. En die stopte ze dan in de mond. En dan zei ik altijd van, ja, ik snap het. Weet je wel, je betaalt straks 8,30 euro voor die zak. Dus dan, weet je, dan heb je zoiets van... nou, mag ik het ene snoepje mag ik wel even opeten. Maar wacht gewoon even, want het voelt zo als stelen. Nou, over jatten, daar gaat zo meteen de Maurice die jonge hond hondvraag... die je hoort naar Nicky Romero en een hoek Feed Underground. Baby, if you're willing to wait be who I want. Guido en een hoek Feet on the Ground. Hier bij ZFM. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Een eigenaar van een bedrijfspand in het Brabantse Dongen... heeft gisteren twee inbrekers op heterdaad betrapt... De man die wist samen met zijn vriendin de twee criminelen in bedwang te houden... tot de politie kwam. Een van de inbrekers die probeerde nog een deal te sluiten met de eigenaar... door 90 euro te betalen, maar dat ging helaas voor hem niet door. Dat meldt het Brabants Dagblad. De eigenaar ontdekte gistermiddag dat een deur was opengebroken en een slijptool was gestolen. Hij besloot de deur dicht te maken en te barricaderen. Toen de man gisteravond rond half acht opnieuw zijn pand binnenkwam, zag hij dat de deur weer open stond. Hij doorzocht de, eh, de bedrijfsruimte en zag verstopt achter een apparaat een man en een vrouw op de grond liggen. Een van de verdachten vroeg nog of ze het anders konden oplossen en wilde zijn portemonnee trekken. Maar de vriendin van de eigenaar belde de politie. De inbrekers, een 39-jarige man uit Dongen en een 33-jarige vrouw uit Woudrichem, zijn er niet mee weggekomen. Ze zitten namelijk vast. En de vraag die dan volgt, en die je kan beantwoorden via de mail... stefan.zfmzandvoort.nl Dat is stefan.zfmzandvoort.nl Of via Twitter, stefan Is deze week Ik heb wel eens wat gestolen. Dat is de vraag van deze week. En dit zijn de opties. Optie A. Ja, ik heb wel eens duurs gejat. Ik lapte toen de regels aan mijn poep poepgat. Optie B. Wel eens een snoepje of een koekje. Daarom wint ik geen doekje. Optie C. Nee, stelen is verkeerd. Ik heb gewoon voor mijn geld geleerd. En tenslotte de derde optie, optie D. Ik steel van die rijke niggas. Laat maar weten. Stefan at of via de Twitter Stefan in de Komt het hier binnen en dan gaan we zo meteen de balans opmaken.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 You just vraagje van zonder Die eh, stuurt mij een mailtje via stefan.cfmzandvoort.nl. Die schrijft het volgende. Yo Stefan, ik zie op de camera dat je een iPhone 6 Plus hebt. Hoe bevalt die? Eh, nou, hij bevalt heel erg prima. Fantastisch. Het is heel tof om zo'n groot scherm te hebben. En zijn tweede vraag. Zo voorspelbaar ook weer. Is hij al gebogen? Ik heb die grap, denk ik. Ik heb hem sinds vrijdag uh, een keer of 20, 30 gehoord. Maar hij buigt niet. Echt niet. Echt, echt, echt niet. Komt goed. De hits komen ook goed. Zometeen zijn er namelijk meer van. Er is je weerupdate. Vanavond in het zuidoosten nog opklaringen. Elders is het bewolkt en lokaal een beetje regen. Het wordt vannacht niet kouder dan 13 graden. Morgen heb je wolkenvelden, ook wat zonneschijn en lokaal een klein beetje regen. Het wordt 18 tot 20 graden. Vrijdag een paar graden warmer en veel zonnig. Stefan Koller met de hits van Beachmaster.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 Props, Nothing Really Matters. En daarvoor Wild Styles en Niels Geuzenbroek, Year of Summer. Eerst flikte hij dit natuurlijk met Waves, die hij een enorme hit wist te maken... toen hij hem eh, vertoonde bij De Wereld Door. En eh, nu gaat hij het proberen met deze plaat, Nothing Really Matters. Ehm, hij eh, speelde hem laatst live. Het is een, plaat die hij samen met Eken heeft gemaakt. En hij is toen tijdens het tweede couplet geëmotioneerd van het podium afgelopen. Omdat hij moest janken om zijn eigen track. Nou, dan weet je dat hij iets goed gedaan hebt. Wat een waanzinnig goed liedje. Die je natuurlijk hier hoorde bij ZFM, de nummer 1 van Zandvoort. Nothing Really Matters. Zometeen hier ook nog three Line, How You Love Me. Samenwerking met Bright Light, dat zeg je misschien niks. Het eh, is een zangeres die hem eerder onder andere samenwerkte met de Bingo Players. En ze heeft haar stem nu verleend aan een andere houseplaat. Zometeen hier. En dit is Sander van Doorn voor je het anthem van Sensation Gold Sky. See the smoke when the sun shines. en ook dubs Gold Skies. Ja, ik zit even mijn mailbox door te scrollen. Stefan.cfmzandvoort.nl En uh, ik heb een half uurtje geleden hier geklaagd over de NS. En wat het mooie dan ook is, is dat iedereen allemaal dan ook met zijn NS-verhalen komt. Ik zie hier onder andere binnenkomen van Laila via stefan.cfmzandvoort.nl. Yo, ik heb ook altijd gezeik met de trein hoor, geen probleem. En hier ook nog een van eh, Jim, die heeft zwart gereden en die is gepakt en daarom heel boos op de NS. En ik heb... <laughs> Wat? Ja, dat, dat is dan, dat vind ik dan, je kan de NS een hoop kwalijk nemen. Het is een super vervelend bedrijf en er gaat een heleboel mis. Maar als jij zwart rijdt en je wordt gepakt en je moet een boete betalen... ja, dan is dat gewoon je eigen, eigen domme schuld. Durf je nu nog te mailen? <laughs> Dan kan dat. Stefan.cfmzandvoort.nl, dat is mijn mailadres. Voor alles wat je kwijt wil over de uitzending, over wat je hebt meegemaakt. can preach het is wel een beetje een sexy plaatje dit, hè? Hunt you down, eat you alive. Oeh, chicky. Maroon 5 here Animals bij CFM and Never Tree Law. How you love me. Berichtje van Sebas, ik word gek van de NS. Veel te duur en ze controleren altijd op de foute momenten. Eh, ja, ik, ik, weet niet of ze nou echt zo heel veel duur... Ik, kijk, ik heb een tijdje heel erg gewend geweest om met de auto te rijden. En eh, ik zou nou niet heel hypocriet <laughs> vertellen dat ik de benzine altijd zelf moest betalen. Want dat is niet zo. Eh, maar ik weet wel dat als ik dan ongeveer uitrekende wat het dan allemaal kostte dat de trein eigenlijk wel meeviel. Dit is vast niet het antwoord wat je wilde horen, ze was, maar ik hoop dat je er toch een klein beetje blij mee bent. Hier bij ZFM op 106.9. Je luistert naar Beachmasters. Zometeen hier Emily Sunday. En eerst deze fantastische plaat van Nio. Because of you. stuck between my fantasy and what is real. I need it when I want it, I want it when I don't. Tell myself I'll stop every day, knowing that. herinner dat eh, in de tijd dat deze plaat uit was van Neo, Because of You... Um, was een hele grote hit en die was ook vrij populair bij ons in de klas. Op de middelbare school, het is lang geleden, opa verteld. En ehm, één iemand die zei toen altijd als hij binnenkwam... Nio, zo ongelooflijk flauw. Maar blijft een mooi liedje, Because of You, hier bij ZFM. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de jongen. de Jonge. Nog een paar tellen om antwoord te geven op de vraag van deze week... kan via de mail stefan.cfmzandvoort.nl of via Twitter stefan Ik heb wel eens wat gestolen. Optie A, ja, ik heb wel eens duurs gejat. Ik lapte toen de regels aan mijn poep poepgat. Optie B, wel eens een snoepje of een koekje. Daarom wint ik geen doekje. Optie C, nee, stelen is verkeerd. Ik heb gewoon voor mijn geld geleerd. Of D, ik stil van die rekeninga's. Nog een paar tellen om antwoord te geven. Kan via de mail stefan.cfmzandvoort.nl. meteen deel 2 van ZFM Beachmasters. Bij de uitslag van Maries de Jonge Hond en ook muziek onderweg. De nieuwste Nico en Vince komt eraan. Net als Anouk Save Me en ook Clean Bandit.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 Goedemiddag. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Kerkrade zijn zes mensen gewond geraakt bij een verkeersongeluk. Waarschijnlijk verloor een automobilist bij een winkelcentrum de macht over het stuur. Hij reed een scooter aan en een man met een kinderwagen. Daarna raakte de auto de gevel van een winkelpand. De appartementen daarboven zijn deels ontruimd. Het ongeluk gebeurde op het Carboonplein in Kerkrade. De zes gewonden, onder wie een kind, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Drie van hen zijn er slecht aan toe. In de vergunningsaanvraag voor de stuntshow van zondag in Haaksbergen stond dat er een monstertruck zou worden